Jobboot met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan bieden voor de passieve houding van de Nederlandse regering tijdens de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. In een boek over de jodenvervolging pleiten de oud-ministers Zalm en Borst voor excuses en de PVV sloot zich daarbij aan. Volgens premier Rutte is er geen breed gedragen advies uit de kring van betrokkenen dat ze moeten leiden tot excuses. Het Boekenweekgeschenk komt dit jaar ook in België uit. Heldere Hemel van de Vlaamse schrijver Tom Lanois zal naast de gebruikelijke uitgave in Nederland ook 61.000 keer in België worden uitgedeeld. De komende editie van de Boekenweek in maart moet volgens de organisatie leiden tot een intensievere literaire samenwerking met Vlaanderen. Vandaag werd ook bekend dat de boekenverkoop in Nederland verder is gedaald. De omzet van de boekhandels daalde vorig jaar met 4,6% ten opzichte van 2010. De grote banken hebben wereldwijd sinds afgelopen zomer meer dan 133.000 banen geschrapt. Dat blijkt uit een inventarisatie van persbureau Reuters. Volgens financieel deskundigen komt per saldo waarschijnlijk nog meer personeel op straat te staan, omdat niet alle banken hun ingrepen bekendmaken. Bovendien schrappen ze mogelijk later dit jaar nog meer banen als de, markt, de markt niet aantrekt. De PvdA vindt de uitspraak van koningin Beatrix over de hoofddoek een slip of de tong. Volgens PvdA-Kamerlid Recour is het politiek gevoelig wat ze heeft gezegd. In sommige gevallen is het geen onzin dat een hoofddoek symbool is voor de onderdrukking van vrouwen, zegt Recour. Regeringspartij CDA is het eens met de koningin. Kamerlid Smilde heeft zich er helemaal niet aan gestoord. Premier Rutte antwoordde vandaag op eerdere Kamervragen van de PVV... dat bij een bezoek van de koningin aan een gebedshuis de kledingvoorschriften worden gerespecteerd. Het weer bewolkt en verspreid over het land af en toe regen. In het noorden ook wat zon. Temperatuur vandaag 10 graden. Morgen wisselend bewolkt. Middagtemperatuur dan rond 7 graden. Dit, was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A27 Utrecht-Breda tussen Gorkum en Breda. En op de A67 Eindhoven-Duitse grens tussen Eindhoven en Venlo. Tot zover de verkeer.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 黑色。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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 sing for you.